Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 28 maart 2013 en dit is aflevering 154 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Hartelijk welkom allemaal. Het is vandaag 28 maart en overmorgen is het paaszaterdag. En dan gaat s'nachts de klok weer naar zomertijd. En dat is gek eigenlijk. Als ik naar het weer kijk, zou je dat niet associëren met eh, zomer en zomertijd. Laten we maar hopen dat het nu snel wat warmer gaat worden, want ik ben het goed zat. Vandaag heb ik voor jullie weer een, muzikaal programma van Tete Bieren. En ik heb ook eh, vandaag nieuwe muziek van deze maand. Uh, er is deze maand uitgebracht. En gewoon lekker blijven luisteren is het devies. Dan hoor je het in de komende twee uur allemaal lekker langskomen. Natuurlijk ga ik om eh, ongeveer tien over twee weer bellen met Rob Ricard. Dan heb ik hem weer aan de telefoon en dan gaat het allemaal over hints en tips. En dan probeer ik weer wat los te rukken over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks om half bier. En tot die tijd kunnen jullie googlen om erachter te komen wat zijn platenkeuze zal zijn. En vandaag is er ook weer plek voor onze zeer gewaardeerde vaste donderslagcolumnist Theo Fried. En hij is er met een nieuwe BlaBla blog om half drie. En ook deze week gaat er weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt iets onder de leden te hebben, maar ook weer niet. En hij maakt er een feest van, terwijl het eigenlijk niet feestelijk is. Of zoiets. Ik heb het vernoorden zeggen hoor, de precieze details die ken ik niet. Maar straks om half drie gaat Theo het allemaal vertellen, neem ik aan. Je kunt mij e-mailen, stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl en de achtergrondinformatie over de onderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com. En WordPress eh, spel je met dubbel S aan het eind. Op Facebook ben ik te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. En dan zijn we nu aangekomen bij de eerste plaat van eh, dit uur. En deze plaat was vorige week te horen als de donderdisc Dope on Plastic van de Franse band Trevor en Liza van hun album Klep en Hassel uit 2013. Got the style profile, get mind. on. I'm regular, ain't no competitor. So spectacular, plus etc. Who move better The flow, be fantastic. Tougher than leather and growth is gigantic. My Sanskrit, put it in the mix. Add to the beat, it's a DJ fixing song. Ain't nothing better than a song that gets the place going. It's a musical bomb explosion. Real high power, turn it up loud. Funk by the hour, sweet plus sour, soul by the pound. Don't want plastic, people get down it down some more. Hard rhyme, hard hit, hip hop, hardcore. what's the charge, son? Yeah. You're blasting. Yeah. What's the charge, Yeah, check it out now. That's what I need when I'm off in the mix. Lost in the kick, y'all so equipped, hard to resist. All in the bliss when you following this. Beats in the rhymes like an arm and the wrist. Connect to the vibe and the song get a lift. So hold this like your ear to the speaker. Rhyme in the break and the beat is a heater. Dig to the grave, find a gym in the meter. Push to the red, vibe to the sound. B-boy sucker loud, gather around. Soul on wax, that good underground. And it kick like a thunder pound. And the cop bring you back to the house party. The shine I'm out is on tonight's marquee. No room for the fight, get right, get free. Get free. it. Break watching. break down, dog It's awesome. Don't be late now, lose your caution. Dope on plastic, call it the vitamin. Form words, word, irons, niacin. Higher than the lion's den. On a super fresh, you're flying higher than ground level. Move with the bass and treble. Concrete street sound, rhythm and rumble. Cease and second, live fire, louder, minute, off in a minute. It's authentic, all with the flow. Off on the floor, and it's ready, set, go. And go hard, the groove gotta have. market. Good music, no on plastic. No plastic. That's right. That's right. Come on. Okay, yeah. Take no plastic. What's the choice? no plastic. Check it out now. De Franse band Trevor en Eliza. Het is een beetje een funk soul band, en ze maken nu een uitstapje naar de hip-hop en dat doen ze heel verdienstelijk. En het klinkt ook erg lekker, die muziek. Eh, mooi dwarsfluit in, Ja, zeker de moeite waard om wat meer van ze gaan te beluisteren. Trevor en Liza. Nu Ellen Stone, Nothing to Prove, van zijn nieuwste album. water if you do not wanna get wet. Oh, cause the consequence of hate is just misery and regret. I said, get over it. get burned. Cause the consequence of fire if you do not wanna get burned. I said, do not get close to the fire if you do not wanna get burned. No, do not get close to the water if you do not wanna get wet. Oh, cause the consequence of hate. Het is 28 eh, maart alweer en eh, morgen begint de marathon-uitzending van Radio 5 alleen. Maar zover is het nog niet, want we hebben nog een kleine marathon-uitzending tot bieruur. En dat doen we nu eh, met Rob Ricard, die even een aftrapje doet. Een platenkeuze aftrapje. Een paar hints en tips dat jullie kunnen googlen ja, waar hij het over heeft. Rob, welkom. Hallo? Ja, welkom. Dat vind ik zelf ook. Wat? wel welkom bij ja, nee, dat is ook zo, ja. Hé, hey, moet je luisteren, de platenkeuze, hè? Mm, Daar bel ik natuurlijk voor, dat hoor hoorde me net vertellen. Dus... Ik, ik, ehm, ik kan een tip geven. Ja. Ik ben eigenlijk uh, ruim een maand te laat. Dat is een tip? Ja. Je bent eh, ruim... Ruim één maand te laat. Ruim één maand. zeg maar eh, tien 10, ja, veertig dagen geleden ongeveer had ik het eigenlijk moeten, beter kunnen moeten draaien. veertig dagen geleden. Ja, ik schrijf het even op, hè? leden eigenlijk moeten draaien. Oké, dat is dus... Eh, dat is hem. Is dat hem helemaal? Mm Even kijken hoor, 40 eh, dagen geleden, welke datum zaten we toen? Nog even voor de luisteraars. Eh, volgens mij 14 februari. 14 februari. Dan kom ik uit op Valentijnsdag. Nou, knap van je. Oh, dat is ook een tip, die datum. Ik denk het wel. Of is dat toevallig? Nee, volgens mij is dat wel een tip. Oké. Nou, dan moeten de mensen daar maar even mee gaan zoeken. Alhoewel, is het een, ehm, is het een zanger? Ja. Een zanger, oké. En ehm, een Nederlandse zanger? Nee. Niet Nederlands. Nou, meer wil je waarschijnlijk niet kwijt. Nee. Oké. hey, moet luisteren. Ehm, eh, ik kan wel zeggen dat, dat het een Engelse zanger uit Engeland is. Engels. Oké. hey, moet luisteren. ik, heb, in het, eh, ik ga een plaat draaien, speciaal voor jou ook. In het bluesrock eh, genre. Daar zitten, in dat genre zitten de Rival Sons. Ik weet niet eh, of je daar al iets ooit van gehoord hebt. Eh, ik heb er eh, inmiddels al wat van gedraaid in vorige programma's, van hun vorige cd. En op 19 maart, afgelopen 19 maart, hebben ze een nieuw album uitgebracht. Van dit album heb ik speciaal voor jou Keep On Swinging. Oh, ben Oké, okay, spreek straks. Hoi. will be answered. For so long, I've been hungry for something else. When there's a will, and there's a way, I work hard cause at the end of the day, the Lord helps those that help themselves. Just counting my money. So much that they can't see the top of the stack. When there's a will, when there's a way, money's gonna find my hand one day. When it does, I ain't looking back. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting Worden Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Vorige week kwam er een eh, album uit van eh, Matthew Good. En dat is een, eh, een verzamelaar en die heet Old Fighters. En van dit album komt dit wondermooie Weapon. by my side, an angel. Here by my side, the devil. Never turn your back on me. Never turn your back on me again. Here by my side inside a new color Fighters die net op de markt is. Nummer 1 de eh, Weapon. En wat ook net op de markt is, dat hoor je nu al, De Jimi Hendrix. Hier, My Train Coming. kostuum uitgebracht deze maand. Met werk van Jimi Hendrix wat nog niet eerder is uitgebracht. Prachtig album. Uh, Ach, min wiggy toch van Daniel Lohuus. Dat komt ook van zijn nieuwste album en dat is ook net op de markt. Het was een mooie dag vandaag. Ik bedoel qua weer. Verder was het heel mooi mis, alles dat mij zeer. Alles in de ware hier, heel mooi van gebaat. Ach, mijn weerie toch, ach, mijn weerie toch, ach, waar is toch waar? dat het zomers gaan als nou. Heeft geen mensen wilt. Door wat liefde wezen moest, was alleen geduld. Voor de rest was alles de alles hem we had. Ach, mijn toch, ach, mijn toch. varist og vært. Lot som er det mensen, lot som når han bei huset. Jeg kan for the her. ik het anders zien. Waar ik met waar ik haat. Ach, mijn veritas, ach, mijn veritas. Ach, waar is toch wat? Ach, mijn veritas, ach, mijn veritas. Ach, waar is toch wat? Jouw radio, jouw muziek. Dit mag niet gebeuren al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie de Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst. Voor jouw radio met echte muziek. nu op Radio 501. Blabberblog, blabberblog, van Theo Verriet. Blablablog.nl. 28 maart 2013. Wiede, wiede, We blijven nog even in het verleden hangen, de jaren 80. Ik zat in het bestuur van Jongeren tegen Kernwapens. Dat hoorde er toen helemaal bij. Iedereen was overal tegen, vocht voor zijn principes en wilde de wereld verbeteren. Ik dus ook. Geestverruimende middelen, die hoorden er destijds gewoon een beetje bij. Anders geloofde je er zelf denk ik ook niet in. Tegenwoordig koop je wiet gewoon in doodnormale kiosken of coffeeshops. Maar destijds was het allemaal nog wat schimmiger. Eigenlijk kende ik alleen een verkooppunt op de eerste verdieping van Doornroosje. Donker was het daar. Dus wat deed je dan? Dan ging je zelf kweken. Ik luisterde een paar keer naar Nederwiet van Doe en dacht dat ik het wel in de vingers had. Het zaadje doe je in maart april, mei in de grond. En geen gedoe met voortkiemen en zo, dat is allemaal maar haastige spoed. De zaadjes gingen de bloempot en de bloempot ging achter de vitrages voor het raam in de zon. Het plantje wordt groter. En het wordt groter. En het wordt zelfs nog groter en groter. En dan wordt het dikker. En dan is het september en tijd voor de oogst. Het plantje werd inderdaad steeds groter. Het paste niet meer voor de vensterbank, dus zette ik de bloempot op de grond. Als je bij ons de huiskamer inkwam, zag je die vitrage om die enorme wietplant hangen. Ik dacht dat mijn ouders er wat door hadden. Maar dat was niet zo. Ze dachten denk ik dat ik groene vingers had of zo. Een oplettende burger die vond het echt niet kunnen en ging verhalen halen bij mijn vader. Of hij wel wist dat er bij ons wiet voor het raam stond. Wiet, drugs! Mijn vader schrok zich het apenlazerus, rende naar de woonkamer, pakte mijn plant met pot en al op en flikkerde hem buiten in de container. Mijn eerste hennepkwekerij, geruimd door mijn eigen vader na een tip van een plaatselijke NSB'er. Dat was dus het verhaal van mijn eerste en laatste wietplant. Ik had inmiddels ontdekt dat het roken van wiet mij nou niet echt een fijn gevoel gaf, dus daar was ik na een paar experimenten mee gestopt. En zoals dat zo vaak gaat, schakelde ik over op harddrugs. Bier en wijn. Veel lekkerder en veel geaccepteerder. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Ook gloednieuw en het is op 19 maart uitgekomen en het heet Julie Come Out of the Rain en is van George Rouse.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 Julie. talking of how I felt for you. Francisco is California gray. One night on Telegraph Hill, we kept the wolves at bay. Julie. Nederland en naar de België. Digidex. Slaap lekker. Fantastisch toch? Met Eva de Roveren. Is wat ik zei tegen haar.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 Het is van Jack Mees en het komt van zijn album Thin Ice. If you wanna find a dollar, you gotta work hard for that. Just can't wait for someone to come while you rest on your back. throw money at your lazy ass and in your lap. If you wanna win a pony race, you gotta buy a ticket for that. Oh no, you can't gamble if you stay right where you're at. Cause no one's gonna give you any winnings from the track. on, a clean shirt, and smile everywhere you're at. If you wanna play music, you're gonna get a guitar in tune. If you're looking for fame, you better bring 'em all home too. Cause there ain't no money if you can't sing the dollar blues. work hard for that. You just can't wait for someone to come while you rest on your back and throw money at your lazy ass and in your lap. And throw money at your lazy ass and in your lap. Dollar Blues. En zij speelden vandaag in donderslag Twist and Shout van hun album Please Please Me uit 1963.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 We kwamen van ergens, gingen ergens naartoe. Vanaf de terrassen, in de koffiehuizen, bekeken we de mensen met een drukke gedoe. Wij liepen met ons hoofd in de wolken en werden dan wakker met honger en dorst. En iedereen riep, kijk daar gaat de fanfare, de fanfare van honger en dorst. De fanfare van honger. geen geld om eten te kopen. Maar wisten voor alles het beste adres. Mosselen bij Leentje en frieten bij Helga. En Annie bewaarde voor ons wel een fles. En iedere nacht nog net voor het slaap. Een laatste vijf in Eddie's jukebox. It's a hard rain gonna fall. We zongen het allemaal samen met de fanfare van honger. een vrouw die een van ons meenam. We namen afscheid en zegden vaarwel. De fanfare trok verder met minder leden. De toon in mineur, maar we begrepen het wel. Maar er was nooit een vrouw die mooier kon zingen dan onze fanfare van honger en dorst. En het duurde nooit lang, of we waren weer samen van ons hart ooit durven denken dat iedereen van ons voor goed weg zou gaan. We hebben dan zelf de fanfare ontbond. We hebben als iedereen de prijs maar betaald. De prijs van de vrijheid in ruil voor wat centen. Een baan bij de bank, een auto, een kind. Maar ergens in de stad zitten een nieuwe fanfare deze week.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 Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates.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 Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl.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 Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Daverende Donderdag op Radio 501. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt toch ook? Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. donder, trap, trap, trap, trap, trap. I shouldn't laugh, but I know I'm a failure in your eyes. I know it's stopped, but I guess I know it deep inside. was only the two of us, I could die. You left my heart like an abandoned. donderslag bij jullie. En vandaag duurt het ook weer tot 4 uur. Voor de luisteraars die net inschakelen, we zijn bezig met donderslag aflevering 154. En er zijn al gloednieuwe platen langsgekomen en ik heb er nog een paar op de stapel liggen. Natuurlijk ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob En straks vlak voor bieruur weer de donderslag muziekagenda. Blijf lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 5 alleen blijven luisteren tot 24 uur vannacht. Straks afternoons van 4 tot 6 met Arwin Tamminga. Dan van 6 tot 8 hoor je Rastabari met Dreadlock.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 En de song is getiteld The Black Chandelier. En komt van het album Opposites van 12 eh, maart. Dat is op 12 maart op de markt gekomen. Gloednieuw dus. En de donder die komt zo als derde plaat van het tweede uur. Maar eerst muziek van Billy Bragg. Met No One Knows Nothing Anymore van het album Tooth and Nail. En dat is uitgekomen op 19 maart. dus ook gloednieuw. Deep down in the underground, atoms spinning round and round, scientists monitor reading. Searching for the holy grail particle or at least the tale of the one that gives the universe its meaning. But what if there's nothing, no big answer to find? What if we're just passing through time? is vandaag tot middernacht Start of Something Good van Daltrey. De donderdisk. You never know when you're gonna meet someone. And your whole wide world in a moment comes undone. You're just walking around, then suddenly everything that you thought that you knew about love is gone. You find out it's all been wrong, and all my scars don't seem to matter anymore. Cause they laid me here. But I'm starting to believe that this could be the start of something good. Everyone knows life has its ups and downs. One day you're on top of the world, and one day you're the clown. Well, I've been bold enough to know that you don't wanna get in the way when it's working out the way that it is right now. You see my heart cause I just can't hide it anymore. it's you. And I'm gonna say what I need to say, and hope to God that it don't scare you away. I don't wanna be misunderstood, but I'm starting to believe that this could be the start. Cause I don't know where it's going. There's a part of me that loves not knowing, just don't let it before we begin. You never know when you're gonna meet someone, and your whole wide world in a moment comes undone. Yeah, this could be the start of something good. Sinds 2009 is Radio 501 het platform voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Via uitzendingen op www.radio501.nl hoor jij de meest talentvolle artiesten en bands als eerste op de radio. Radio 501 gaat verhuizen naar een nieuwe studio om jou te blijven bedienen met de beste programma's en nieuwste muziek. Hiervoor is jouw hulp nodig. Kijk snel op de website en klik op de button van Stichting de Kunst. Kijk het filmpje en lees wat jij terugkrijgt voor jouw donatie. Met jouw donatie draag jij bij in het culturele aanbod van jouw favoriete radiostation. Voor de kunst, voor jouw radio, met echte muziek. Nou kan het zijn dat je nog nooit van Alt-J hebt gehoord. Dat is een, eh, een band eh, uit eh, volgens mij Amerika. En van hun laatste cd is dit het nummer Tessellate. by chunks out of me. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. And all your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back. let's dance late. breeze sit down to seals, in morning. I marsh you up, yes, I know it's a love away, but it's fair to say you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. We gaan desolate. Deze naam wat bekend, de Rolling Stones Jumping Jack Flash. 60 zei op de radio. De Rolling Stones. Ja, dat waren ze. Uit 1968 was de Jumping Jack Flash. En nu op dit moment toert Gretchen Peters in Nederland rond en in Europa met een nieuw album. En dit is Hello Cruel World. Haven't done as well as I thought I would. I'm not dead, but I'm damaged good. It's getting late. I'm a rusty hinge, a squeaky wheel at the bad end of a shaky deal. Cursed by the hand of fate. And I, oh, I'm a very lucky girl. o'clock, losing bed. I'm a girl without a safety net. I'm a cause for some concern. Don't live this long without regrets. Telephone calls you don't want to get. Stones you'd rather leave unturned. grain of sand becomes the pearl. got to go. Me, I'm gonna stick around, in for a penny, in for a pound. Cause I hate to miss the show. stubborn girl Straks in de agenda hoor je meer over uh, Gretchen Peters waar ze allemaal optreedt. En dan kan je er eventueel nog heen, want het schijnt een heel goed concert te zijn. Hello Cruel World, oftewel Hallo Vrede Wereld. Dus de naam van eh, het album en ook van dit nummer. Dit is Gary Rafferty. En dit is het wondermooie nummer Right Down the Line. En ik heb hem al een paar keer gedraaid van Bonnie Raitt. Die heb hem onlangs ook op de plaat gezet. Maar dit is toch echt het eh, officiële, originele. En het komt van City to City. Gary Rafferty. Right Down the Line. Inlijsten en ophangen, zou Mark zeggen. You know I need jouw muziek. Dit mag niet gebeuren. Al vier jaar lang hoor jij het echte muzikale talent via www.radio501.nl. Veel artiesten hebben hun carrière zien starten bij het radiostation voor onbekend en opkomend muzikaal talent. Wij zijn van plan om hier nog heel lang mee door te gaan. Maar daarvoor is jouw hulp nodig. Klik op de button op onze site om via een donatie Radio 501 voor te laten bestaan. Help Radio 501 en help hierdoor jezelf op de hoogte te houden van de beste programma's en de nieuwste muziek. Voor de kunst, voor jouw radio met echte muziek. De platenkeuze van Rob Luisteraars, het is eh, inmiddels uh, weer half bier. Zoals altijd om half bier in donderslag op de donderdag. Ja, dan hebben wij het natuurlijk eh, over de platenkeuze van Hallo? Die zit altijd dan weer aan de andere kant van de lijn. Aan de telefoon, bij hemzelf in zijn eigen studio. En daar heeft hij een hele stapel met platenkeuzes liggen. En daar heeft iedereen uit gekozen. En de tip was, je bent ruim een maand te laat. 40 dagen geleden eigenlijk had die gedraaid moeten worden. En het was een zanger, niet Engels. En eh, wel Engels en niet Nederlands. En als ik dan uitkom, 40 dagen terug, kom ik op 14 februari uit. Dat is Valentijnsdag. En ik hoor, eh, ik hoor jou al uh, driftig op je toetsenbord kloppen. Ja, ik moet de, de dingen erbij dingen. Ja, dat snap ik. Ehm, nou, ik, ik ben benieuwd wat het gaat worden. Want 14 februari, ja, dat is Valentijnsdag. Dat is wel goed geraden hoor. Ja, wat Valentijnsdag. Ja. ja. Nou ja, goed, dat zei je zelf. Nou, je zei 14 februari. hoe zo heet het nummer. Hoe heet het nummer? Valentijnsdag? Ja. En van wie, van wie is dat eh, nummer dan? Valentine's Day. Ja, dat snap ik. Valentine's Day. Dan weet je niet van wie het is. Nou, ik heb eh, met Valentijnsdag, dat was 14 eh, februari, die was op een donderdag, dat weet ik nog. Toen heb ik zoveel dingen met Valentijn gedraaid, dat ik misschien dit nummer ook wel gedraaid heb, maar ik kan zo 1, 2, 3 niet eh, de naam van de uitvoerende... Nee, maar dat is dus het probleem ook. Hè? Dan, dan, eh, dan zeg ik dat, nou dat ik dus te laat ben. Ja, nou, ik, ik heb diverse songs die Valentine's Day heten, maar... Ik weet... Deze ook, maar ik moet je ook eerlijk zeggen, ik had ook niet gekund toen. Want toen was hij nog niet uitgebracht? Toen was hij nog niet uitgebracht. Oh, dus dan heb ik hem niet gedraaid ook. Hij is namelijk pas eh, twee weken geleden uitgekomen op 8 maart. Oh, we zitten wel eh, erg in de nieuwe releases eh, vandaag. Ja, we even wat nieuws. Nou, dat, eh, ja, dat vind ik prima. Oude lullen blues. <laughs> dat vind ik allemaal prima. Maar wat heb je gekozen? Van, Valentine's Day. Ja, van welke zanger? Van de zanger David Bowie. Oh, David Bowie, van zijn nieuwe album. Ja, The Next Day. Aha, nee, ik heb, ehm, ik heb nog niet alles gehoord van David Bowie, van die nieuwste cd. Ja, nou, dan hoor je nu weer een stukje. Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Nou, dan moet jij maar even gaan aankondigen. Op, eh, op jouw manier. Zit weer hier, dat was een paar weken terug ook al. Zitten weer twee neukende duiven hier op, de, op het tak van mijn boom. Oh, hier dat, voor eh, eh, is, dit, zijn toch de details waarvan ik denk, nou, wat moet ik daar nou mee? Maar voor de studioraam. Ja, de lente eraan zit te komen natuurlijk. Ja, oh dan, duurt nog jullie wel. <laughs> ik merk er nog niet veel van. Nee, ik ook niet. Steenkaap, man. Um, ja, uh, kondig hem aan zoals jij hem altijd aankondigt voor de luisteraars. Speciaal, ga je gang. Ik eh, doe het eh, even zoals ik het altijd doe. luisteraars, het is tijd voor wat nieuws. Ehm, een beetje te laat, excuses daarvoor, maar dat kon niet eerder. U gaat luisteren naar David Bowie met het nummer Valentine's Day van de LP The Next Day. En die is op 8 maart uitgekomen. Oké, spreek je volgende week weer. Ja, leuk. keuze van Rob Ricard. fabuleuze platenkeuze van Rob Ook vandaag weer geschiedenis geworden. Het was eh, een mooie van de nieuwe David Bowie. Eh, de nieuwe van Frank Boeien heb ik hier ook. En ehm, van dat nieuwe album, wat ook net weer uit is allemaal. We draaien hier alleen maar nieuw werk lijkt wel. Dat heet Liefde en Moed. Frank Boeien. alle geheimen van de nacht. Als het licht is verdwenen, dan weet ik dat je bent, zodat ik zoveel kan vergeten. Alle zorgen van morgen alles moet anders. Dat weet ik maar al te goed. Geef me liefde, geef me moed. Geef me liefde, geef me moed. Geef me liefde, geef me moed. zijn de dagen van korte duur. In het westen als het donker wordt. Daar ginds slaat het laatste uur. En ooit zal de dag komen niet meer toe doet. Wat je denkt en wat je voelt, waardevol als een fontein in de zon. Het ligt in het water, het ligt in jouw ogen. kan mij meer raken. Niets kan mij meer raken. Het licht in het water. Het licht in jouw ogen. Niets kan mij meer raken. Radio zonder vastgeroeste radiowetten. Programmamakers met een volledig eigen muziekkeuze. Radio gemaakt door enthousiaste muziekdieren. Medewerkers met oog en oor voor onbekend talent. Een burgerinitiatief zonder subsidie van het Rijk en de overheid. Dat Radio 501. Een nieuwe radiostudio betekent een nieuwe stap in de prille geschiedenis van Radio 501. De verhuizing van Radio 501 is erg kostbaar en daarom vragen wij jouw hulp. Kijk op onze website hoe jij Radio 501 kan steunen via Stichting voor de Kunst. Doe een donatie en draag bij aan de toekomst van het enige radiostation wat onbekend talent echt promoot. Alle kleine beetjes helpen Radio 501 de toekomst in. Jij helpt nog ook? Vandaag 28 maart heb ik natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier eh, erbij als je even wilt meeschrijven en dan ga ik nu aan de agenda beginnen. Op 31 maart speelt de LA Blues Band in het café Het Kantoor van de Buurman en dat is gelegen aan het Koepersplein in Horen. Op zondag 7 april speelt de rockband Ergo in het café Het Kantoor van de Buurman. Aanvang half 7 en de entree is gratis een week later, op zondag 14 april, speelt Profiel in het café het kantoor van de buurman. Aanvang half 7 en de entree is gratis. Meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl op zondagmiddag 14 april is er in café in Koenenhoorn weer een nieuwe spot-on... met dit keer het thema Boudewijn de Groot. Aanvang is 3 uur. Op 26 april treedt Peter Beense op in Horen in Café J. Pekoen aan de Veemarkt. En dit alles als voorbereiding op de komende Koningsdagen. Meer informatie op www.kvjpkoen.nl eh, Gretchen Peters is eind februari gestart met een Europese tour met de naam 2013 Women on Wheel UK Europe Tour. Ik heb eh, voor jullie de data voor de Nederlandse concerten. Op 28 maart treedt Gretchen Peters op in Paradiso Amsterdam, aanvang 8 uur. Op 29 maart is zij in het Paard van Trooien in Den Haag, aanvang half 9. En op 30 maart treedt ze op in de Oosterpoort in de Binnenzaal en dat is in Groningen en de aanvang is 8 uur. Op eh, zondag 7 april treedt Buddy Willington op in de Half Moon in Londen. Aanvang 8 uur en dat is de plaatselijke tijd. En op woensdag 17 april treedt Buddy Willington op in de Gallery Music Bar in Prattelen in Zwitserland. Op 8 april zijn de Rival Sons in Tivoli in Utrecht. Op 22 april geeft the Corner een concert in Paradiso, Amsterdam. Op 26 april kun je naar Southside Johnny en de Asbury Dukes in Paradiso Amsterdam. Aanvang half acht. Op dinsdagavond 14 mei 2013 kun je naar een evening with Mark Knopfler en Band. De kaartverkoop is op 11 september al begonnen. En dan voor de fans van de Zombies. Zij spelen op zaterdag 8 juni in Paradiso Amsterdam. Half acht is de aanvang. De Moody Blues geven twee concerten in de Heineken Music Hall in Amsterdam. En dat doen zij op 25 juni en op 26 juni. En de aanvang is 8 uur. In eh, Paradiso Amsterdam speelt op eh, donderdag 27 juni Patty Smit met de band. En zij speelt ook op vrijdagavond 28 juni. Aanvang half 8. Meer informatie op www.paradiso.nl Op 17 november komt Nick Cave en de Bad Seeds naar de Heineken Music Hall... Kaartverkoop is op vrijdag 15 februari begonnen. De band Hans van Lier en de Sidekicks heeft de volgende optredens... waarvan er nog enkele eh, moeten worden bevestigd. Op 30 maart in Boei 12 aan de Roegeweg 3, Steendam, aanvang 9 uur. Op 13 april in het Boshuis aan de Bosweg 6 in Ter Apel. Op 20 april op het cultuurpodium van Slag en dat is in de Hoofdstraat 32 in Borger. Eh, zij treden vervolgens op in Café Rembrandt op 26 april. En het adres is Prins Hendrikplein 7 in uh, Zaandam. Dan staat Hans Verlier op 27 april op het podium tijdens de Rhythm and Blues Night in eh, Oostpoort in Groningen. De aanvang is 8 uur. En dan zijn we in mei op het Bevrijdingsfestival op 5 mei om precies te zijn. En dan treden ze op in het Stadspark Groningen. We maken een sprongetje naar september. 6 september eh, speelt eh, Hans Valier en de Sidekicks in het Bluescafé aan de Nieuwstraat 74a eh, in Apeldoorn. Aanvang 11 uur en dan de laatste datum 28 september in Nooit Gedacht. En dat vind je aan de Nieuwe Weg 1A in Trips Company en de aanvang is 10 uur. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 28 maart 2013. En als je agendetips hebt voor de periode na 4 april, stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En nu tijd voor de laatste plaat van deze donderslag. 31 maart spelen zij in het café Het Kantoor van de Buurman. De LA Blues Band met Wang Deng Doodle Live. Vandaag is het alweer bijna 4 uur geworden en dan is aflevering 154 van Donderslag ook weer klaar voor het archief. Om 4 uur gaat in Studio 11 de apparatuur eh, power off en dan schakelt mijn collega Hein Magraat over naar de centrale Radio 501 studio naar mijn zeer gewaardeerde radiocollega's. En vandaag zijn zij er natuurlijk ook weer voor jullie op deze Radio 501 daverende donderdag tot spookuur. <laughs> Je kunt me weer e-mailen. Dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogierradio Heel simpel, rogierradio En dat kunnen allemaal 7 keer 24 uur. Hoe gemakkelijk is dat? Alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd501.wordpress.com. E en WordPress eh, spel je met dubbel S. Alle informatie over Radio Vijfdelijn kun je ook deze hele week weer vinden op www.radiovijfdelijn.nl en op Facebook. Je vindt Radio Vijfdelijn op Facebook met de naam Radio 501. Ga erheen en wij waarderen het enorm als je klikt op like. En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter, maak dan met de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501 of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio je kunt natuurlijk ook even kijken op onze crowdfunding page. En dat vind je ook weer eh, via onze website wwwradio nl en daar vind je voor heel schappelijke donatiebedragen goede reclamemogelijkheden. Tot zover de mededelingen van deze donderslag. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 28 maart 2013. En ook Rob Ricard en Theo Vriet weer hartelijk dank. En ook de luisteraars thuis, op het werk en onderweg ook allemaal bedankt voor het luisteren. We schakelen na de piepjes over naar mijn collega Arwin Tamminga. En hij staat buiten adem en met kromgetrokken voeten te wachten op het startsein voor zijn programma Afternoons. Maar eerst nog tijd voor een Klaasje. Klaas bezocht vioolconcerten en riep dan een uur lang om een broodje beenham. Eten en muziek bekende hem niet anders. Uniek voor die tijd. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er aanstaande zaterdag en zondag van 8 tot 10 met het ochtendfloren op Radio 501. En eh, lekker luisteren tijdens het paasontbijt zou ik dan zeggen. Eh, daarna ben ik er volgende week weer op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Tot zover, tot donderslag. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Donderslag op donderdag bij heldere hemel. And in the end. <sighs> Wat was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, bijzonder. Ik bied de helft. <laughs> Ze biedt de helft. Hey, moeten de mensen wel denken?